1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Eén nieuwe kunstgrasvelden meer met rubberkorrels. Dat zei sportwethouder Van de Burg bij een spoeddebat... over de gezondheidsrisico's van de kunstvelden. Het RIVM onderzoekt die velden en presenteert komende maand... een rapport over de risico's. Volgens de wethouder stopt de gemeente met de rubberkorrels op voetbalvelden... ongeacht de resultaten van het onderzoek. Volgens hem is het vertrouwen van de mensen weg... zelfs als de resultaten van het RIVM geruststellend zijn. Het vliegtuig met Braziliaanse voetballers dat gisteren neerstortte in Colombia had geen brandstof meer. De piloot zei tegen de verkeersleiding dat hij daarom een noodlanding moest maken, blijkt uit een geluidsopname. Hij zei dat alle elektriciteit was uitgevallen. toestel stortte korte tijd later neer. Daarbij kwamen 71 mensen om het leven. Zes inzittenden overleefden het ongeluk. Het referendum over het woonbeleid in Rotterdam is ongeldig. De opkomst was nog geen 17 procent, terwijl voor een geldige uitslag 30 procent nodig was. De gemeente kan nu ongehinderd doorgaan met het plan om meer duurdere huurwoningen te bouwen. Bij een referendum in Arnhem stemde 65 procent voor woningbouw in een uiterwaarde. De opkomst was 24 procent, maar hier gold geen drempel. Zeven jongeren die vernielingen hebben aangericht in de oude dierentuin van Emmen zijn veroordeeld tot werkstraffen. Tijdens het Pinksterweekend drongen ze de leegstaande dierentuin binnen... en richtten ze voor meer dan een ton schade aan... door ruiten in te gooien en meubilair stuk te slaan. Ook vernielden ze werken van een kunstenaar die er een ruimte huurde. De tieners moeten ook ruim 10.000 euro betalen aan de dierentuin en de kunstenaar. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen valt wat regen. De temperatuur stijgt geleidelijk naar 5 graden in Limburg en 10 op de Wadden. Komende ochtend begint bewolkt, later klaart het vanuit het noordoosten op. Het wordt 6 tot 10 graden.